Willem Holleder heeft twee nieuwe advocaten, Sander Jansen en Robert Malevich. Ze vervangen Stijn Franke, die vorige maand stopte met de verdediging vanwege belangenverstrengeling. Jansen en Malevich verdedigen al hoofdverdachte Jesse Erg in het liquidatieproces Passage. Toch zeggen ze nog veel tijd nodig te hebben voor hun voorbereiding in de liquidatiezaken. Verloskundigen in Amsterdam voeren actie en doen daarom vannacht geen thuisbevallingen. Ze protesteren daarmee tegen de plannen van minister Schippers om de zorg rond bevallingen anders te financieren. De verloskundigen zijn bang dat dit leidt tot het sluiten van hun praktijken omdat zorgverzekeraars dan liever in zee zouden gaan met ziekenhuizen. Het Openbaar Ministerie heeft 60.000 euro boete geëist tegen de gemeente Tilburg in de zaak waarbij in 2011 een baby dodelijk verongelukte in zwembad Reeshof. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid op zich en laat weten nalatig te zijn geweest. De Franse schrijfster Benoît Groult is overleden. Ze is in Nederland vooral bekend van de roman Zout op mijn huid... die een bestseller werd en ook is verfilmd. Verder was Groult vooral bekend door haar feministische publicaties. Benoît Groult was 96 jaar. De bondscoach van het Oekraïense voetbalelftal houdt het na vanavond voor gezien. Oekraïne speelt vanavond op het EK het laatste wel tegen Polen, maar is al uitgeschakeld. De Russische bondscoach Slutsky trok gisteravond ook al zijn conclusies na de nederlaag tegen Wales. Het weer wisselen bewolkt met enkele buien en ook af en toe zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen een stuk warmer, maximaal 26 graden. Wel kunnen in de loop van de dag stevige buien vallen.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 ran into something. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did it. Do you remember back in the fall? Then we did again.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 so carefully. Let's start living dangerously. Let's start living dangerously. Whoa. Time goes by so slowly. Time goes by.